Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Het Belgische leger is beschikbaar om de politie bij te staan in antiterreuroperaties. De Belgische premier Michel zei op een persconferentie dat er een peloton van 150 man beschikbaar is. De Belgische regering wil verder het afluisteren intensiveren van mensen die mogelijk de veiligheid in gevaar brengen. Sommige maatregelen staan al in het regeerakkoord, maar ze worden vanwege de terreurdreiging versneld uitgevoerd. De verklaring van premier Michel volgde op een persconferentie van het Belgisch Openbaar Ministerie. Daarop bleek dat de antiterreuroperatie van gisteren gericht was op een terreurcel die op het punt stond aanslagen te plegen. De terroristen wilden politiemensen doden op straat en op politiebureaus. In de Pakistanse havenstad Karachi is een betoging tegen Charlie Hebdo uit de hand gelopen. Zo'n 200 demonstranten raakten voor het Franse consulaat slaags met de politie. Ze zijn kwaad over de nieuwe Charlie Hebdo met de profeet Mohammed op de cover. In andere steden in Pakistan is ook gedemonstreerd tegen het satirische weekblad en de Mohammed Cartoon. Het voltallige Pakistanse parlement heeft de nieuwe publicatie veroordeeld. Twee Griekse banken hebben bij de Griekse Centrale Bank aangeklopt voor tijdelijke noodleningen. Om welke banken en welk bedrag het gaat is niet bekendgemaakt, maar volgens mediaberichten gaat het om meer dan 5 miljard euro. Op 25 januari zijn er in Griekenland vervroegde verkiezingen. Sommige spaarders zijn bang voor een crisis en hebben hun geld van de bank gehaald. Of de twee banken een noodlening krijgen hangt af van de Europese Centrale Bank. Die vergaat het woensdag over het verzoek. De Sociale Verzekeringsbank draait overuren om ervoor te zorgen dat tienduizenden mensen met een persoonsgebonden budget hun zorg krijgen. Omdat gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk zijn geworden voor veel zorgtaken, moet de SVB een stortvloed aan zorgaanvragen verwerken. Een woordvoerder benadrukt dat de zorg gewoon doorgaat, uitbetaling is gegarandeerd.